Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Pas op voor omgewaaide bomen en takken en zo. De eerste storm van het jaar raast over Nederland, merkt ook deze verslaggever van NH Nieuws. Er staat een eh, een redelijk straffe wind inmiddels. Maar ja, ik moet tegelijk zeggen, onaangenaam is het, eh, is het allerminst hoor. Want rechts slaan de golven over de pier heen. Dus ik moet zeggen, het is ook wel mooi. De komende uren gaat het vooral in de kustprovincies even goed los. Met windstoten tot 110 km per uur. KNMI heeft code geel afgekondigd. Sommige coronaprikplekken zijn uit voorzorg dicht. Sommige treinen rijden niet en veel gemeentes halen ook geen afval op vandaag. Er komen ook al wat berichten over omgewaaide bomen binnen. In Rotterdam viel er één op een schoolgebouw en één op een rij huizen. Denemarken prikt voorlopig geen mensen meer met het vaccin van AstraZeneca. Meerdere mensen hebben last gekregen van bloedstolsels. De Europese toezichthouder EMA is een onderzoek naar het vaccin gestart. Bij een busongeluk in Indonesië zijn 27 doden gevallen. Een bus met kinderen, ouders en leraren stortte na een excursie in een ravijn. Waarschijnlijk deden de remmen het niet goed. 39 mensen hebben het ongeluk overleefd. De burgemeester van Nice wil niet dat de wielerwedstrijd Parijs-Nice zondag eindigt op de boulevard van zijn stad. Die is al maanden gesloten vanwege de coronamaatregelen. De burgemeester wil liever voetgangers en gewone fietsers toelaten dan wielrenners. Waar de finish dan wel moet zijn is nog onduidelijk. En mensen bellen vaker de politie in coronatijd. Sinds de uitbraak van het virus kreeg het landelijke nummer 0900 8844 20% meer telefoontjes te verwerken. Deze agent van de eenheid Oost-Nederland vertelt dat ze veel vragen krijgen over coronaregels, zoals de avondklok. Is mijn situatie een specifieke situatie waardoor ik wel na 9 uur op straat nog ga? Of... Ehm, ja, kan ik van jullie een ontheffing krijgen om iets te gaan doen? Nou, dat zijn dan de zaken die we nu heel erg terug zagen komen in de coronacrisis. Ook bellen mensen bijvoorbeeld als ze zien dat de buren een feestje geven of groepen mensen op straat staan. Het weer. Ja, over een paar uur is de hardste wind weer achter de rug. We krijgen wel regen, plaatselijk met onweer, bij zo'n 11 graden. Morgen meer regen en een gaatje of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. In een groot deel van het land komen zware tot zeer zware windstoten voor. Ga niet de weg op met een aanhanger of lege vrachtwagen. De verbindingsweg op de A5 Amsterdam-Hoofddorp bij Knoop het Raasdorp is daarom dicht door een vrachtwagenongeluk. En 307 Hoorn-Kampen, de dijk is in beide richtingen dicht voor vrachtwagens en auto's met een aanhanger.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 in a robe. I look too good. Look too good to be alone. Ooh. My house clean. house clean. My pool warm. Pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? leuk dat je nog steeds luistert. Dit is het eh, tweede uur van Dromenzee. Mijn naam is je Willem en jij luistert naar ZFM. Hartstikke leuk dat je er bent. Ja, buiten stormt het. We hebben een echte storm te pakken. Maar jij zit lekker bij de radio. Dus eh, blijf er ook vooral zitten en blijf lekker de hele dag genieten van die heerlijke muziek hier op ZFM. hey, eh, we hebben een hartstikke vol programma nog dit hele uur. Met heel veel nieuwe muziek. Waaronder dus net eh, de nieuwe single van eh, Bruno Mars samen met Anderson Peak. Leave Your Door Open. Nou, vandaag even net niet. Met die, eh, met die enorme harde, harde, harde, harde wind buiten. Hè? Ja, wat een stormt. We hebben een echte voorjaarsstorm weer te pakken. Hey, en ja, we hebben de nieuwe muziek van Marco Borsato, van Nona, van Snelle en Maan. de nieuwe single voor het Eurovisie Songfestival. Nou, te veel om op te noemen. Dus heel veel muziek. En daarnaast natuurlijk het allerlaatste nieuws uit Zandvoort. En het is uh, Throwback Thursday, dus we gaan ook eens even weer eh, terug in de tijd. Nou, laten we eerst eventjes gewoon eh, lekker wat muziek draaien. En dit is de nummer 1 uit de top 40 op dit moment hier in Nederland. Dit is Nathan Evans, Wellerman dat zou fijn als hij het dan doet, hè? Ik ben even mijn, uh, mijn muis kwijt, maar gelukkig is er nog een muziekje. Hop, daar is hij. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a belly of tea. The winds blew up her bow, up down, oh blow, my bully boys blow. Seen her been two weeks from shore, and down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Before the boat had hit the water, the whale sail came up and caught her. Hands to the state, harping and fought her when she dived in low. She'd not been two weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum.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 Eh. Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of blijf ik slapen? Zo zijn er nog wel duizend vragen. Ik heb mijn ondergoed, mijn tanden, dan mijn laden. Waarschijnlijk blijf ik slapen en slapen onder niet.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 Eh, die is koud twee weken uitgebracht. En de volgende topnummer komt alweer. Het is echt wel eh, heel, heel erg gaaf om te zien hoe snel het gaat. En ik vind hem ook weer leuk. En over blijven slapen. Ja, misschien is dat wel nodig aankomende week als de nieuwe Tweede Kamerverkiezingen er zijn. Want uh, normaal, we zijn natuurlijk allemaal gewend dat dat op één dag is. Maar zoals altijd, alles in dit jaar en ook vorig jaar is alles nu weer anders. Dus eh, dit jaar is de verkiezing, is het ook mogelijk om gedurende drie dagen eh, te stemmen. Nou, en dat kan natuurlijk ook in Zandvoort. En eh, dan zijn ze, dan moet ik even snel kijken, want ze zijn niet allemaal open. Niet alle stembureaus zijn, zijn alle dagen open. Maar, laat me even snel kijken, want ik vind het wel leuk. Ik word namelijk teller. Ik heb mezelf aangegeven als teller. Dus ik ga op donderdag, ehm, of nee, sorry, op de woensdag ga ik aan het eind van de dag ga ik stemmen tellen. Ik ben wel hartstikke benieuwd. Ik heb daar een cursus voor gekregen. Helemaal hartstikke leuk. Hey, eh, dus een deel van de stembureaus is dit jaar ook al op maandag 15 en dinsdag 16 maart open. En eh, even kijken of ik dat dan even zo snel kan zien. Waar is dat dan? Ja, hier. De stemroos en de blauwe tram en de pluspunt. Die zijn dus ook al op de maandag en de dinsdag open. Dus dan kun je ook al stemmen. En eh, mensen boven de 70 jaar, die kunnen ook eventueel al via de post stemmen. Nou, en dan heb je, je hebt je stembiljet thuis gekregen. Daar kan je allemaal prima, helemaal goed eh, wordt het uitgelegd. Hoe je dat dan kunt doen en wanneer je dat dan ook wel op de post moet doen. Zodat je wel je stem wel geldig blijft. Nou, allemaal hartstikke goed. En eh, gelukkig wordt het zo makkelijk mogelijk gemaakt voor, eh, voor heel veel mensen om, eh, om toch gewoon ja, hun stem uit te brengen. Want dat blijft natuurlijk belangrijk. Ook zeker in een jaar dat, ja, dat mensen toch ook wel weer denk ik heel erg betrokken zijn. Hè? Want we leven natuurlijk van, van persconferentie naar persconferentie. En ondernemers worden natuurlijk enorm geraakt door alles wat er gebeurt. Dus eh, ja, die verkiezingen komen eigenlijk op een fantastisch moment. Want dan kunnen mensen of hun steun uitspreken. Of eh, misschien toch zeggen van ja, misschien moet het toch anders. En ik, daar stem ik bijvoorbeeld ook op. Dus eh, het wordt spannend. En ik, nou, ik mag het volgende week vanuit eerste hand meenemen. Want dan ga ik dus stemmen tellen. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat weer gaat zijn. hey, volgende single. nieuwe single. Joel Corey en ehm, samen met Ray en Dave Guetta. Eh, David Guetta. En eh, ja, dat is ook weer een briljante, het is een hele coole clip. Ik eh, kijk heel vaak als we de muziek samenstellen voor Dromenzee, dan kijken we ook altijd de clips. En dit is een, een, een clip over ja, een soort van fabriek waar poppen worden gemaakt. Die dan leven ze echt een soort van robots. Nou ja, weet je, niet uit te leggen. Lekker nummer. En ga vooral even de clip kijken. Dit is uh, Joel Curry met Bad. five in the evening. I'm all up in my feelings. So call your phone, cause I can't get enough. And I got work in the morning, early, early in the morning. But who needs sleep when we're living it up? Oh, mm. on the left side, if you sleep on the left side, I move to the right, yeah, I do it for you. Mm-hmm. And I got work in the morning, early, early in the morning. But who needs sleep when I'm rocking with you? Mm-hmm. elke week kijkt eh, kijk ik natuurlijk voor jullie een, eh, een slechte film. En eh, deze week was dat. Een film met deze soundtrack. Het ging namelijk om Dirty Dancing. En iedereen kent natuurlijk Time of My Life. Maar ja, dit nummer jongens. Fantastisch. Solomon Burke. When your baby leaves you all alone. nobody cause you're on the phone. or uh, don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? Well, here I am, oh, honey. Oh, come on, you cry to me. When you're all alone in your lonely room. And there's nothing but the smell of her perfume. Uh, don't you feel like a crying? Uh, don't you feel like crying? Uh, don't you feel like a cry? Come on, come on, cry to me. Oh, nothing can be said. Patrick Swayze en Jennifer Grey. In die eh, fantastische film. Er is, eh, op Netflix heb je, altijd allerlei, ehm, heb je altijd allerlei documentaires over hoe films dan worden gemaakt. Nou, en er is dus ook een eh, how, how, how, Movies Are Made. En er is dus ook een fantastische documentaire over hoe, ehm, hoe Dirty Dancing is gemaakt. En eh, de, de beroemde lift, eh, hoe ze dat hebben gedaan. En dat Patrick Swayze hem echt 60 keer heeft gedaan. Volledig door zijn rug was gegaan. Maar dat hij wel door wilde gaan, omdat het nog niet goed was. En eh, nou, allemaal dat soort dingen. Echt eh, heel erg de moeite waard om eens te kijken. En, en ja, het past trouwens ook wel in de nummers van vandaag. Want eh, op een er is dus een nieuwe trend onder eh, artiesten. En dat is dat nummers weer steeds korter worden. Op een gegeven moment had je natuurlijk nummers van 4, 5, 6 minuten allemaal. Maar nu op dit moment is het echt super in om, om nummertjes zo ja, echt onder de, onder de 3 minuten. En soms maar 2,5 minuut. En eh, nou ja, misschien dat het ook het hoge tempo van artiesten zoals Snelle, Maan en zo eh, eh, verklaart. Want de nummers worden gewoon steeds korter. Maar, ehm, maar ja, dit is, dit is natuurlijk een oudje van Solomon Burke. Maar ook, ook, ook kort. Dus wie weet hoeveel platen we in dit uur krijgen. Hey, de volgende die klaar staat is een nieuwe single van Nona. En je kent haar waarschijnlijk nog van dit nummer. Ja, Forever Yours. En eh, ze heeft dus nu, deze week, heeft ze een, eh, een nieuwe single uitgebracht.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 wat je ervan vindt. Nona. Don't Cry Me River. En vanavond natuurlijk eh, veel meer Nederlandse muziek, hè? Eh, in Alternative FM met Jaap Koper. Die is eh, weer vanaf 8 uur te horen tot en met 10 uur met de allerbeste nieuwe Nederlandse muziek. Hey, en het is donderdag, dus het is Throwback Thursday. En we gaan terug naar het jaar 2016. En dan is het deze. Ja, dit is Justin Timberlake. Voor de soundtrack van de familie... Van de, fam, zo, van de familiefilm.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 When we move, well, you already know. So just imagine. I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good creeping up on you, so just dance, dance things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so, so keep dancing.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 So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes. Nowhere to hide Het was eh, sinds 2008 eh, geloof ik. Het was weer zijn eerste eh, nummer 1 hit in, in Nederland. En hij heeft toen ook een gastoptreden heeft gedaan in het uh, Eurovisie Songfestival van, van dat jaar, van 2016. Dus dat was natuurlijk wel weer... past natuurlijk altijd perfect in onze, in onze Throwback Thursday. Voor, omdat het tweede nummer wat we natuurlijk al draaien... is natuurlijk altijd een nummer. Nou, en dan gaan we dit jaar gaan we. Is het niet zo lang geleden? Is het lang geleden? Nee dus. Want eh, ik wilde jullie eigenlijk even meenemen naar het jaar 2021. Ja, namelijk naar de nieuwe inzending van Nederland. Dit is uh, Jean, Jean met The Birth of a New Age. Amro. ritme van Zandvoort. Jean-Gou McCroy, en eh, dat is de nieuwe. En dat wordt de inzending van Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival eh, in mei in eh, Rotterdam, hè? Want dit jaar gaat het natuurlijk wel gelukkig door. Dus eh, ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Stuur maar even een eh, berichtje of eh, app eventjes naar de studio. Naar 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. Of stuur even een berichtje naar redactie.zfmzandvoort.nl. Dat is redactie.zfmzandvoort.nl. En dan hebben we natuurlijk altijd oplettende kijkers... Want je kunt natuurlijk luisteren hè, naar ons. Je kunt eh, via 106.9 of eh, via de kabel of eh, misschien wel via onze website. Maar je kunt ook via zfm-live.nl kun je ook gewoon kijken. Nou, en als je dan nu in de studio kijkt, dan is hij leeg. Want ik ben er dus niet. Ik heb dit gisteravond opgenomen. Dus ik eh, vertel nu over de storm die er eh, rond de studio heen raast. Maar dat is meer omdat ik weet dat die gaat komen morgen. En eh, dat we morgen, dat Zandvoort weer eventjes een flinke voorjaarsstorm te verduren krijgt. Maar eh, ik kon helaas eh, deze week... Eh, ja, ik, ik, moest werken. En ik moest werken in de andere kant van het land. Dus niet thuis, waardoor ik even de radio-uitzending tussendoor kon doen. Dus ik heb hem uitgenomen, eventjes in het schuurtje opgenomen. Dus misschien hoor je af en toe het zachte regen op het dak. Want het regent. Het is nu al koud en noodweer. Maar goed, maakt niet uit. Hopelijk volgende week weer gewoon live vanuit de studio. En... Ehm, dat is toch wat leuker. Ik vind het opgenomen is toch altijd een beetje raar. Maar goed, maakt niet uit. hey, laten we snel doorgaan naar het volgende nummer. Want we hebben heel veel muziek eh, dit uur voor je klaarstaan. En dat is uh, Kid, The Kid Leroy, Without You. You cut out a piece of me and now I bleed internally. it without you, without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you, without you. I can't believe that you would have believed me. Fuck all of your reasons. I lost my shit, you know. so should got this right. So here I go. Oh, can't make a wife out of a hoe. Oh, I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me, and now I bleed. Elke week eh, gaan we natuurlijk in eh, Dromenzee op zoek naar het laatste nieuws uit Zandvoort en de regio. En ja, ik kwam een berichtje tegen. dat wil ik gewoon even met je delen. Het is misschien, eh, misschien is dit niet eens het, het meest toepasselijke thema. Of uh, wat onder onder zet. Misschien is dit een betere. Ja, dat is namelijk crimineel nieuws. Ah, dat klinkt weer heel zwaar. Want het is namelijk ook een heel geestig bericht. Ehm, in Bennebroek namelijk daar heeft de politie een, eh, een hennepkwekerij eh, eh, opgerold. Nou, dat is op zich... ja, is dat, ja, bedoel, dat, dat gebeurt vaker. Dus dat is op zich dan nog niet eens zo heel noemenswaardig. Maar het leuke was de plek waar het, waar het was. Want de politie had wel eigenlijk iets kunnen vermoeden. Want ehm, ja, de hennepkwekerij zat boven een ijssalon daar. En die ijssalon die heette Pablo's IJskobar. Nou, ik vind het geestig. Ik bedoel, we kennen natuurlijk allemaal de, de, de Colombiaanse ja, drugscrimineel Pablo Escobar. Die beroemd werd. Eh, om zijn, eh, zijn nijlpaarden en zijn, eh, zijn zoo. Maar vooral om zijn medogeloze natuurlijk drugsbeleid. En wat een verschrikkelijke oorlog daar in Colombia rond Medellin heeft ontketend. Maar ja, dit, eh, in dit geval was het natuurlijk wel weer, is het ergens wel weer een beetje geestig. Dus uh, ehm, Pablo's Ja, de, de, de buurt had al geklaagd over de geur en, eh, en dat soort dingen. Dus voor hun was het niet een heel grote eh, verrassing. Maar nou ja, het is, het is in ieder geval op, opgelost nu. En er werden naar schatting zo'n 350 planten weggehaald. Die allemaal keurig worden door een speciaal team worden verwoest. Dat zou ook een eh, hele fijne geur eh, zijn als dat allemaal in de, in de gaat. Maar goed, voor een ontspannen middagje bij de afvalverwerking. hey, laten we gaan luisteren weer naar nieuwe muziek. En dat is eh, ja, een nummer waar natuurlijk veel over te doen is. Dat is namelijk de nieuwe van Marco Borsato samen met Rolf Sanchez. Het heet uh, Moment. En ja, Leontien heeft er al op gereageerd dat ze het een prachtig nummer vindt. En ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Dit is Eén Moment. Al je spullen gebeuren, want we strijden al zo lang. Maar ik dacht altijd, we zijn toch te bang. Maar nu ga je weg, en ineens is het echt. Het is altijd. dat je gaat. Nu voel ik het echt. Schat, pak maar. Borsato. Het is echt Marco Borsato nummer. Ik vind het mooi. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Hey, laten we even kijken naar het weer voor vandaag. Het is natuurlijk onstuimig met een uh, harde zuidwestenwind. Windkracht 7, 8. Zo rond uh, eh, 10 uur dan verwachten we ongeveer... Eh, dus dat was vorige... Dus het, hij zwakt nu eigenlijk al een beetje af. en het blijft gelukkig wel droog. Tot een uurtje of zes. Dan verwachten we weer de eerste regen. En dan eh, vannacht eh, gaat het weer behoorlijk, wat, eh, behoorlijk hard regenen. Maar het blijft een graad of 10 vandaag, dus dat ziet er nog wel goed uit. En als je dan naar de komende dag kijkt, dan blijft het een graad of 8. vrijdag en zaterdag hebben we nog dikke buien met zelfs kans op onweer voor, voor zaterdag. en dan volgende week, het blijft nat tot en met maandag, maar dinsdag lijkt het een beetje op te klaren. Alleen, we blijven wel te maken hebben met, met koude temperaturen. Dus eh, ja, we hebben toch wat anders nodig om, eh, om vrolijk te blijven. Maar daarvoor heb je natuurlijk eh, ZFM en heel veel muziek. Dit is John Baptiste met I Need You. Een plaat om vrolijk van te worden.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 Thank you, thank you. Oh, you make me thank you, thank you real country boy. Way I never put down that pork chop and salt. Mm, we fell in love on the boulevard. If you was Jenny, I guess I was far. Run, I ain't wrong for you to sing along. Singing this song till you die. In this world with a lot of problems, all we need is a little love. Thank you, thank you. Oh, you make me thank you, thank you for terwijl eh, de regen steeds harder hier op mijn schuurtje eh, aan neerslaan is. Misschien hoor je het in de opname. Maar, dit is, eh, maar morgen, ja, tijdens de tijd dat jij het hoort, dan is het gewoon eh, droog. Dus dat scheelt weer. Maar we, nemen het dus, uh, we hebben het gisteravond opgenomen. Omdat ik er dus vandaag jammer genoeg niet live in de studio kan zijn. Maar ik wil je natuurlijk niet in de steek laten. En we kijken nog even naar het laatste nieuws. En daarin zien we eigenlijk dat steeds meer senioren een beetje bang worden voor internetcriminelen. Dus we hadden, op een gegeven moment hebben we een verschrikkelijke trend gehad dat eh, criminelen langs de deur gingen, probeerden binnen te komen en zo eh, met eh, ja, wat, wat oudere mensen, wat meer kwetsbare mensen probeerden op te lichten. En die, die criminaliteit die verschuift eigenlijk steeds meer naar het internet. Waar er bijvoorbeeld wordt gebeld dat je pincode het niet meer doet... of dat je internetbankieren het niet meer goed doet. En er worden mensen met eigenlijk allerlei babbeltrucs worden ze, ja, verleid om geld over te maken of dingen te kopen. En, eh, ja, en het, het erg is dat daardoor steeds meer eh, senioren die, eh, die mijden dingen zoals online bankieren en webwinkelen. Maar om ouderen nou toch te helpen om veilig te internetten... staat deze hele maand bij Senior Web helemaal in het teken van dit onderwerp. Dus er zijn allerlei handige tips over hoe je dat moet doen... en waar je op moet letten, wat je vooral niet moet doen... Eh, dus eh, dat is, ja, het is hartstikke goed. Want eh, ja, het is tegenwoordig zo belangrijk dat je ja, dat je gewoon online goed uit de voeten kunt. Om, ja, zeker als je dit afgelopen jaar natuurlijk kijkt. Ja, je kon alleen nog maar winkelen online. Dus ja, je kon je boodschappen kon je nog bij de supermarkt doen. Maar voor de rest, alles wat je anders nodig had, moest natuurlijk allemaal online. Dus het is heel erg belangrijk dat je, dat je je wel veilig kunt voelen als je op het internet bent. Zodat je wel gewoon ja, normaal je leven kan leiden. Dus goed dat eh, Senior Web daar, eh, daar uitgebreid aandacht aan besteedt. En eh, deze mensen helpt. Hey, laten wij gaan luisteren naar de Koens. Met This Girl. shame that I got to love. zomerse eh, gevoel kunnen krijgen. Marlene Shaw, California Soul. Ik zit er alweer bijna op, jammer genoeg. Dit was alweer uh, eh, Dromen Heet. Tijd voor het laatste mm. nummer. En dat is Medusa met Paradise. Mm. Heel leuk dat je luisterde. Volgende week ben ik er hopelijk weer live. En dan uh, is er een nieuwe Dromen Heet. Tot volgende week. In the fading light, hearts collide. Shadows dance in the distance. Something just ain't right. I'm cold inside. Help me find what I'm missing. We're all scared to fly. will we try? Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear.